Lot Lewin met het NOS Journaal. Orkaan Maria heeft vorig jaar meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe officieel is gemeld. In een rapport aan het Amerikaanse congres noemt de regering een dodental van 1427, terwijl in de weken nadat de orkaan het eiland had aangedaan een slachtofferaantal van 64 werd genoemd. De Puerto Ricaanse regering komt tot het nieuwe cijfer door de sterftecijfers van de afgelopen jaren te vergelijken. Daaruit blijkt dus dat veel meer mensen door de gevolgen van de orkaan om het leven moeten zijn gekomen. In de maanden na de orkaan zat het eiland grotendeels zonder water en stroom. Veel mensen kwamen in die periode om door bijvoorbeeld infecties en gebrekkige zorg. De Haagse burgemeester Krikke gaat met justitie en politie praten over de zelfdoding van PVV-raadslid Willy Dille. Krikke brak haar vakantie af vanwege Dille's plotselinge dood. Ze bevestigt dat Dille bij haar is geweest met het verhaal dat ze is ontvoerd, verkracht en bedreigd door moslims. Ook heeft Krikke bemiddeld bij Dilles contact met de politie en erop aangedrongen dat ze aangifte deed. Maar Dille deed geen aangifte en er is nooit onderzoek gedaan. De grote bosbrand in de Portugese Algarve is na een week in omvang afgenomen. Er zijn geen actieve brandhaarden meer. Wat daarbij hielp is dat de temperatuur zakte van 40 naar 25 graden. Daarnaast zijn met bulldozers brandgangen gegraven... waardoor de verspreiding van het vuur is vertraagd. Naar verwachting duurt het nog wel dagen voordat de brand onder controle is. Het British Museum geeft acht kunstvoorwerpen terug aan Irak... die daar na de val van Saddam Hussein werden gestolen. De items, waaronder een hanger van marmer, zijn tot wel 5000 jaar oud. De kunstvoorwerpen werden in 2003 in beslag genomen bij een Londense kunsthandelaar. Omdat niemand ze opeiste, werden ze overgedragen aan het museum in Londen. Het weer, het trekt een regengebied over het land. Eerst nog flinke windstoten in het noordelijke kustgebied. In de loop van de nacht wordt het rustiger. Overdag nog steeds af en toe een bui, maar ook ruimte voor de zon.